Rubio maakte vannacht bekend dat hij zich terugtrekt als kandidaat. De staat Ohio ging niet naar Trump, daar won John Kasich. Ohio is zijn thuisstaat. Toch blijft Trump ruim op kop in de strijd om de republikeinse nominatie. In het democratische kamp blijft Hillary Clinton de grootste kanshebber. Zij won in zeker drie staten van haar enige rival Bernie Sanders. Van twee staten is de uitslag nog niet bekend. Voor het eerst is er ook iemand op Cuba besmet geraakt met het Zika-virus. Het slachtoffer is een vrouw van 21 uit Havana. Er waren al eerder een paar gevallen gemeld op Cuba, maar dat ging om mensen die net waren teruggekeerd uit het buitenland. Op Cuba zijn duizenden agenten en militairen gemobiliseerd om muggen te bestrijden. Het Zika-virus is vooral een probleem in Brazilië. Er zijn sterke vermoedens dat het virus kan leiden tot ernstige hersenafwijkingen bij ongeboren baby's. Een dansavond voor inwoners van Venendaal en vluchtelingen gaat donderdag niet door. De organisatie heeft de avond afgeblazen na een aantal bedreigingen. Volgens de organisatie kan de veiligheid niet worden gegarandeerd. En na overleg met de politie en de gemeente is besloten het feest niet door te laten gaan. De dansavond was bedoeld om Nederlandse gezinnen en vluchtelingen met elkaar in contact te brengen. Het is de bedoeling om de dansavond in Venendaal op een later moment alsnog te houden. Het weer, het is helder. De minimumtemperatuur ligt iets onder het vriespunt. De dag kan lokaal grijs beginnen, maar verder wordt het vrij zonnig en een graad of 9. Ook donderdag volop zon, het wordt dan zo'n 11 graden. Vanaf vrijdag meer bewolking en een paar graden kouder.